spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Volgens de demonstranten heeft de president zich schuldig gemaakt aan verkiezingsfraude, politieke moorden en het vastzetten van tegenstanders. De oppositie ziet Hernandez als een dictator. Hij werd bij de verkiezingen in november herkozen, hoewel een tweede termijn volgens de grondwet niet is toegestaan. De betogers willen dat de nummer 2, een voormalige televisiepresentator, president wordt. Een automobilist heeft in Eindhoven een fietser aangereden en is vervolgens doorgereden. De vrouw raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie riep mensen op uit te kijken naar een auto met schade aan de voorkant. Die werd ruim 8 kilometer verderop teruggevonden. Of de bestuurder is gepakt is nog onduidelijk. Donald Trump is eventueel bereid om in gesprek te gaan met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Eerder deze week maakte Zuid-Korea bekend dat er weer gesproken gaat worden tussen de twee landen. Een hotline is weer in gebruik genomen en er komt overleg in een speciaal daarvoor ingericht dorp op de grens. Trump zei te hopen dat de gesprekken tussen het noorden en het zuiden wat opleveren. En ook zei hij eventueel bereid te zijn zelf te overleggen met Kim. Trump dreigde Noord-Korea deze week nog met een kernaanval. In Senegal zijn bij een aanval op een groep houtsprokkelaars 13 mensen gedood. Zeven anderen zijn gewond geraakt, heeft het leger bekendgemaakt. Het gebeurde in het zuiden van het land waar een groep separatisten al tientallen jaren voor onafhankelijkheid van de regio Casamance strijdt. De aanval is nog niet opgeëist, maar er wordt rekening mee gehouden dat de separatisten erachter zaten. Het was in de regio dankzij een staakt het vuren al enkele jaren rustig. In 1982 vielen er nog duizenden doden. Het weer op de meeste plaatsen droog.